Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet zo snel mogelijk een wapenstilstand komen in Oekraïne, heeft de Turkse president Erdogan gezegd tegen de Russische president Poetin. De twee telefoneerden gisteren. Vandaag beginnen er in Istanbul nieuwe vredesbesprekingen tussen de twee landen. Turkije heeft met Oekraïne en Rusland goede banden en vindt het belangrijk dat er snel weer vrede komt. Er zijn drie dagen uitgetrokken voor de besprekingen. In de gemeente Utrecht worden de komende tijd 200 plekken klaargemaakt voor asielzoekers die nu nog in Ter Apel zitten. Het opvangcentrum daar zit overvol met vluchtelingen uit onder meer Syrië en Afghanistan. Normaal gesproken kunnen daar 275 asielzoekers tegelijk blijven. Nu zijn dat er 700. Een deel van hen gaat de komende tijd naar Utrecht. Het gaat om crisisopvang. Dus ze kunnen maximaal een maand in Utrecht blijven, zegt de burgemeester. Dat heeft te maken met eh, de ehm, omstandigheden daar. We kunnen daar een basisvoorziening realiseren, maar niet een opvang waar je mensen echt lang wilt houden. Dit gebouw was eerder in beeld om langdurige opvang ook te kunnen verlenen. Dat is toen afgevallen. Voor noodopvang kan het. Maar echt wel als het voor een beperkte tijd is. Binnen vier weken moet er dus een nieuwe plek gevonden worden. Het gaat niet om vluchtelingen uit Oekraïne. Daar worden op andere plekken bedden voor klaargemaakt. En in Amerika zijn vannacht de Oscars uitgereikt. De science fiction film Dune won met zes Oscars de meeste prijzen. De film The Power of the Dog was de grote favoriet met twaalf nominaties, maar won maar één Oscar. Maar het meest opvallende moment was voor Will Smith. Hij sloeg op het podium komiek Chris Rock in zijn gezicht. Oh, Richard! <laughs> Oh, wow! Wow! Chris Rock had een eh, grap gemaakt over de vrouw van Smith. Of het allemaal echt is of in scène gezet is de vraag. Later won Smith nog wel de prijs voor beste acteur. En bij zijn speech bood hij zijn excuses aan. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my, all my fellow nominees. Um... This is a beautiful moment. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag opnieuw. Er staat weinig wind en het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 ZFM. look around complain about Waar zijn de dagen dat ik alleen maar dacht aan jou? Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou? We moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer zijn. Het is voorbij, je leest in mijn ogen de twijfel. Maar toch zeg ik niks en dat spijt me. Hoe zeg ik dat er geen hoop meer is? Hoe zeg ik jou dat het over is? Ik speel al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwet.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 Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag gisteravond in de Israëlische stad Hadera. Het meldpersbureau Reuters. Bij de aanslag kwamen twee Israëliërs om het leven. En bij een illegale straatrace in Zevenbergse Hoek... heeft de politie 30 bekeuringen uitgeschreven. Ook zijn 13 motoren en een kwad in beslag genomen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, begint de dag mistig. Geleidelijk breekt de zon op veel plekken door en het wordt 14 tot 18 graden. I just want live my life if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far my money the double. As my money the pile up, oh, they make me happy, oh. happy. Oh. As my money the pile up, oh, they sweet my butt, oh, butt, oh. no the finish. We could try to enjoy. Bahala no the finish. Oh, we could try to enjoy. Sekata kata uru uru no the finish. Eh. We could try to enjoy. Problem no the finish. Eh. So we could try to enjoy.